Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Facebook zegt met maatregelen te komen om kinderen en tieners te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen waarmee jongeren onder meer een pauzemelding krijgen op Instagram. Ook zouden kinderen waarschuwing moeten krijgen als ze te vaak naar iets kijken wat niet goed voor ze is. Experts zijn sceptisch en denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen worden aangekondigd nadat de afgelopen week veel kritiek was op Facebook. Een ex-medewerker verklaarde voor de Amerikaanse Senaat dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. Facebook zelf ontkent dit. In de Amerikaanse staat Georgia is een politieagent doodgeschoten tijdens zijn eerste dienst. De man van 26 was bezig met een ronde toen hij onder vuur werd genomen. Het is niet bekend waarom dit gebeurde. Er werd een klopjacht op touw gezet om de verdachte op te pakken, maar dit lukte niet. Een dag later werd de verdachte, een man van 43, alsnog opgepakt voor de schietpartij. Topturnsters die jarenlang slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag... moeten elk 5000 euro tegemoetkoming krijgen. Dat adviseert een commissie die namens sportkoepel NOC-NSF onderzocht... wat een geschikte compensatieregeling zou zijn. Morgen wordt het advies officieel gepresenteerd. De verwachting is dat NOC-NSF en de Turnbond de voorgestelde tegemoetkoming overnemen. In het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk neemt tot morgenochtend 8 uur geen patiënten op vanwege een ICT-storing. Het ziekenhuis was vanavond een paar uur lang telefonisch en digitaal onbereikbaar. De grootste problemen lijken inmiddels opgelost, maar voor de zekerheid is er vannacht een opnamestop. Het weer de komende uren trekt er wat regen over, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar een graad of acht. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien.